Linde met het NOS-journaal. Nederland wil toch op nationaal niveau producten uit Israëlische nederzettingen boycotten. Een paar weken geleden stapte NSC nog uit het kabinet... omdat de andere partijen deze stap nog niet wilden zetten. Maar nu is er een Kamermeerderheid voor, inclusief de VVD. Die partij wilde eerst afwachten of er Europese maatregelen konden komen. Een grote stroomstoring in Berlijn is na twee dagen nog niet opgelost. Duizenden mensen zitten zonder stroom na een sabotageactie bij twee hoogspanningsmasten eerder deze week. Van de 45.000 getroffen woningen en bedrijven zit ongeveer de helft nog in het donker. Een noodverbinding die gisteren werd aangelegd begaf het ook. De storing ontstond na brandstichting. Die werd opgeëist door een anarchistische groep. Volgens de politie hebben de daders een politiek motief. De netbeheerder hoopt de storing vandaag te verhelpen. De NAVO-landen hebben de militaire leiding van het bondgenootschap gevraagd welke opties er zijn om maatregelen te nemen tegen Rusland. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Aanleiding is de schending van het Poolse luchtruim door Rusland gisternacht. De NAVO wacht met maatregelen tot zeker is dat er opzet in het spel was. Kamala Harris haalt in haar binnenkort te verschijnen boek hard uit naar Joe Biden. Ze noemt het roekeloos dat de democraat zich vorig jaar herkiesbaar stelde als president. Dit was geen keuze die overgelaten had moeten worden aan iemands ego of ambitie. Het had meer moeten zijn dan een persoonlijke beslissing, schrijft Harris... die uiteindelijk de democratische presidentskandidaat werd toen Biden zich terugtrok.